van 3 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De discussie wie Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, moet opvolgen, is uitgesteld. Op een EU-top in Brussel zijn de regeringsleiders het niet eens geworden. Kandidaten die genoemd werden zijn de Duitser Manfred Weber... de Nederlander Frans Timmermans en de Deense Margrethe Vestager. De voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk gaat nu inventariseren... wie een meerderheid achter zich kan krijgen. Deze kandidaat moet vervolgens door het Europees Parlement worden goedgekeurd. GroenLinks-Kamerlid Zini Usdil stapt op wegens een vertrouwensbreuk met de fractie. Hij zat twee jaar voor GroenLinks in de Tweede Kamer. Partijleider Jesse Klaver zegt dat er iets grondig is misgegaan tussen de fractie en Usdil en dat het hem spijt. Volgens bronnen gaat het niet om zijn openlijke verzet tegen het leenstelsel... maar onder meer omdat hij stiekem gesprekken met fractiegenoten zou hebben opgenomen. De verhoging van de rente op studieleningen gaat waarschijnlijk niet door. De kans is groot dat de Eerste Kamer volgende week tegen het kabinetsplan stemt... nu ex-VVD'er Anne-Wil Duttler zegt dat ze niet overtuigd is. Zonder steun van Duttler is er geen meerderheid in de Eerste Kamer... en ook D66 twijfelt. Het kabinetsplan houdt in dat de rente op studieleningen niet meer voor vijf... maar voor tien jaar wordt vastgezet. Daardoor stijgt de rente en kunnen studenten duizenden euro's meer kwijt zijn. En dan voetbal. Sparta en RKC zijn gepromoveerd naar de eredivisie. In de play-offs won Sparta met 2-0 van de Graafschap... waardoor de ploeg uit Doetinchem degradeert naar de eerste divisie. RKC keert na vijf jaar terug in de eredivisie. De Waalwijkers wonnen in een turbulente wedstrijd met 5-4 van Go Ahead Eagles... wat net genoeg was voor de winst en promotie. In de play-offs voor Europees voetbal veroverde FC Utrecht een Europees ticket... met een 2-0 overwinning op Vitesse. Voor trainer Dick Advocaat was het zijn laatste wedstrijd als hoofdtrainer bij een Nederlandse club. Advocaat stopt en wil alleen nog bij een buitenlandse club aan de slag. En dan het weer. Komende nacht is het vrijwel onbewolkt en windstil.